Kees Groot met het NOS-journaal. De tweede man van terreurgroep Islamitische Staat is omgekomen in Syrië. Een persbureau dat gelieerd is aan IS zegt dat Abu Mohammed al-Adnani is gesneuveld in Aleppo. Hoe hij de dood vond is niet bekend. Adnani was de belangrijkste woordvoerder van de terreurgroep. De VS had een premie van 5 miljoen dollar op zijn hoofd gezet. De Franse badplaats Cannes trekt het Burkini-verbod in. De gemeente heeft dat besloten na een gerechtelijke bevestiging dat het verbod in strijd is met de vrijheid van geloof en de individuele vrijheid. Cannes was deze zomer de eerste gemeente in Frankrijk die een verbod invoerde op de islamitische badkleding. Andere gemeenten hebben gezegd dat ze het verbod niet intrekken. Topman Pieter Elbers van de KLM blijft tegen een loonsverhoging voor het grondpersoneel. In een videoboodschap aan de werknemers noemde hij zo'n loonsverhoging onverantwoord. Er moet volgens Elbers 2 miljard euro worden geïnvesteerd om de toekomst van KLM veilig te stellen. Zo zijn de vliegtuigen sterk verouderd. De afgelopen weken voerde het grondpersoneel van KLM actie voor een loonsverhoging van 1 procent. Het hervormingsplan voor de regionale omroepen staat op losse schroeven. Acht van de dertien omroepen gaan niet akkoord met de voorgenomen verregaande samenwerking... omdat ze vinden dat hun onafhankelijkheid onvoldoende gewaarborgd is. Een woordvoerder van staatssecretaris Dekker laat weten dat de geplande bezuiniging van 17 miljoen euro op de regionale omroep gewoon doorgaat. Publieke Werken is de film met de meeste nominaties voor een Gouden Kalf. De film, na een roman van Thomas Rosenboom, sleepte er tien in de wacht. Twee acteurs uit de film, Gijs Scholte van Aschat en Jacob Derwig, zijn voorgedragen in de categorie Beste Acteur. De Gouden Kalveren worden op 30 september uitgereikt tijdens het Nederlands Filmfestival. Het weer, vannacht is er kans op mistbanken en nevel. Het koelt af tot omstreeks 12 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het 22 tot 26 graden.